NOS Nieuws van 5 uur. Jong van Kamp met dat ze dan ook meer investeren in digitale beveiliging. Met een ransomware aanval gijzelen hackers bestanden... die ze pas ontsleutelen als het slachtoffer geld betaalt. Zo'n 50.000 actievoerders hebben in het grensgebied tussen België, Duitsland en Nederland geprobeerd een menselijke keten te vormen. Ze eisen dat de Belgische kerncentrales in Tihange en Doel zo snel mogelijk gesloten worden. De organisatie had vooraf gehoopt op 60.000 deelnemers. Of er genoeg mensen op de been waren om de menselijke keten van 90 kilometer te vormen is niet duidelijk. Op plekken waar minder mensen stonden zijn linten gebruikt om de keten toch te kunnen sluiten. De oud-korpschef van de landelijke politie, Gerard Bouwman... is tijdens een vakantie in de Verenigde Staten getroffen door een hartinfarct... en opgenomen in het ziekenhuis. Volgens mensen uit zijn omgeving was het een zware hartaanval... en is zijn situatie ernstig. Vrijdag lekte het resultaat uit van een onderzoek naar de rol van Bouwman... in de affaire rond de ondernemingsraad van de nationale politie. Daar staat dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden... op de uitgaven van de ondernemingsraad... maar dat hij niemand heeft omgekocht om de reorganisatie bij de politie... door te kunnen drukken. De Israëlische regering heeft een plan om een gezamenlijk gebedsplein voor mannen en vrouwen bij de klaagmuur in Jeruzalem aan te leggen in de ijskast gezet. Dat is gebeurd onder druk van twee ultra-orthodoxe coalitiepartijen, melden Israëlische functionarissen. De partijen vinden dat vrouwen en mannen gescheiden moeten bidden. Het plan werd vorig jaar nog door de regering goedgekeurd nadat progressieve joden uit binnen- en buitenland daartoe hadden opgeroepen. Het weer, vanavond gaat het vanuit het westen weer regenen... maar in de loop van de nacht trekt die regen ook weer weg. Morgen begint de dag grijs, maar later blijft het op de meeste plaatsen droog... en schijnt de zon af en toe.